Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Londen heeft een man opgepakt die ze al de hele dag zoeken voor een drievoudige moord. Gisteravond werden drie vrouwen omgebracht. De verdachte zou een kruisboog bij zich hebben. Na een lange klopjacht is hij nu gepakt. There was, as we know, an extensive search for Carl Clifford. 26 year old Carl Clifford. He was finally found in the Enfield area by officers this afternoon. He is now in custody and he is receiving medical treatment, having been found with injuries. Hij is zelf ook gewond dus. De slachtoffers zijn de vrouw en twee dochters van een sportcommentator van de BBC. Waarom de moorden werden gepleegd is niet bekend. De Nederlandse en Deense F-16's vliegen deze zomer al boven Oekraïne. De Amerikaanse regering meldt dat in een gezamenlijke verklaring met premier Schoof en de Deense premier Frederiksen. Nederland levert 14 F-16's aan Oekraïne. Ruim een week geleden meldde Den Haag al dat de exportvergunning rond was. Nederland zit bij een groep landen die gezamenlijk de Oekraïense luchtmacht ondersteunt. Over een uurtje trapt Nederland af tegen Engeland in de halve finale van het EK. In Dortmund is de oranje gekte al helemaal los. En ook in Nederland maken fans zich klaar voor de wedstrijd. Verslaggever Lisa Arnold is alvast in Amersfoort en checkt wat de verwachtingen zijn gaat Nederland door naar de finale? Zeker weten, kan niet fout gaan. Tuurlijk gaat Nederland door. Tuurlijk, ja? Ja, 100% natuurlijk. Ja, daar ga ik wel van uit. <laughs> Zeker gaat Nederland een ticket eh, naar die finale balen. Als gewoon Mickey van de Ven op tijd wisselen, dan houden we de 0, 2-0. Koning Gakpo scoort de 2, makkelijk. En anders eh, op Pingels redden we het ook wel met Bart Verbrugge. Ze hebben nu al gewonnen überhaupt door in de halve finale te staan. Ja, ja, ze hebben gewoon al gewonnen. Engeland is slecht, dus eh, <laughs> jouw EK kan niet meer stuk. Zeker. Of Oranje het waar kan maken zien we over een uurtje. En als ze winnen, dan spelen ze zondag in de finale tegen Spanje. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Tijdens de wedstrijd is het een graad of 19.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 And I wonder too if Charles Manson would have been a little less high strung a leader had he learned to play his guitar better and scored a record deal on CBS that moved his band of idiots from Topanga Canyon to Laurel Canyon and nestled in with Crosby, Stills, Nash, and Young, Would all of that helter skelter madness and chaos, have been necessary. If Hemingway's father had not committed suicide would Ernest? I've been so trigger happy for all that bullfighting and bloodletting bullshit, finally splattering his own brains upon his last page. Or if George W. Bush had been born in New Hampshire and only vacationed in Texas, would he have still been such a corporate, cocksucking cowboy? I wonder too if Pussy Riot had been an all male band called the Cock and Balls Riot Brigade. Would Putin have felt so threatened or maybe secretly aroused? If Kurt Cobain had actually found Nirvana in his own self love, and not self destruction in Courtney Love, then maybe, just maybe, would still be alive, and Coldplay would have never happened at all. I wonder too if Christopher Columbus had actually been a decent explorer, would America have ended up in India and would Disney World have been created at all? Just facelift, I scratch myself in wonder and amazement at the passive lives that we all live and all the bullshit that we allow to overcome us all. I wonder a lot about what the future will be like for my children. lastly, I wonder why. Why is it so difficult for someone to replace the toilet paper roll when the last piece of tissue is torn from the cardboard roll? Fuck it. I say, flush it Goedenavond. Deze avond in de krochten komt onze gast straight from Harlem. Maar zijn roots liggen in New York, USA. Toch is hij al jaren een bekend gezicht in de binnenstad van Haarlem. En zijn naam is Joshua Baumgarten. Dichter, schrijver, entrepreneur, winkelier, muzikant van de Rational Library, organisator en ook cultureel aanjager in het Haarlemse. Kortom, we gaan eh, vanavond een interessante culturele reis maken met onze gast Joshua Waarbij we op zoek gaan naar zijn jeugd, zijn eerste kennismaking met muziek, zijn activiteit in Nederland en met name in zijn hometown, tegenwoordig Haarlem. Wij zijn de krochten en heten onze gast Joshua van harte welkom. Joshua, wil je er hier al iets aan toevoegen? Eh, ja, ik woon in Harlem, maar exist in Harlem Town. <laughs> Oké. ja, en dat is ook de combinatie New York, Haarlem, ja, het was één keer heel lang geleden heb ik eh, de eerste keer het Harlem Down gedicht geschreven. En toen eh, eh, dan pak ik Harlem, maar dan had ik ehm, de gedachte over, uh, I believe it's Thornton Wilder, schrijver. En hij had een play, I believe it's a play called Our Town. En dan ik heb het kind of ingekort, you know, Harlem Town, My Town, Our Town, you know. So, yeah. Nou, zoals eh, de luisteraars kunnen horen, uh, je komt niet uit Nederland. Nee. Je hebt een, eh, een, een licht Engels-Amerikaanse tongval. Zeker. Dus waar ben je geboren? Ik ben geboren in Queens, New York, in Clearview. En dat is een klein stuk Queens, vlakbij de Whitestone Bridge, Whitestone Brug. En daar ben, ben ik geboren, mijn zus geboren. Mijn ouders komen, mijn vader is geboren aan de uh, Lower East Side of Manhattan en mijn moeder in de Bronx. Oh, echte een New Yorker dus. Ja, Mag ik vragen hoe oud je bent? Dan kunnen we dat een beetje plaatsen. Ja, tuurlijk. Ik ben 50. 50, dus 72 geboren. 71. 71. Oh, 23 augustus. 21. 23 augustus, oké. Ja. Dus ik was uh, geboren in Queens, maar eh, toen was ik uh, vier. Heb ben jij een typisch Amerikaan of kan je dat niet zeggen? Heb je die niet? Nee, wat is een typisch Amerikaan? dat, is, dat is net als mensen vragen, zeg iets over Nederlanders. Dan zeg ik, ja, je kan niet typisch... Nou, je kan, er zijn typical dingetjes. Ja, ja, ja, ja. Maar eh, ben ik een typisch Amerikaan? Nou ja, eh, mijn jeugd was ik a Cub Scout, <laughs> you know, scouting for een paar jaar. Scouts, and I rode a BMX bike uh, around oh, town and yeah. played uh, little honkball. En And we zijn okay. Uh, little weekend, Ieder weekend gaan we naar de shopping, de mall. De mall natuurlijk, ja. En de video oh, arcade. Ja. typisch Amerikaans. Ja, ja. ja. Maar wat, wat is dan je eerste muzikale herinnering die, die je hebt? Allereerste dat ik... Nou, allereerste was Devo. En Devo toen had de, grote hit met Whip It. Ja, het bekende nummer. Ja. En er was, ik denk dat was ook voor de tijd van MTV, maar er was echt een video voor het. Dat zie je op cable TV of zo. Maar ik heb een heel grote zeg maar, memory over mijn moeder. Ze koopt voor mij de Devo cassette, Freedom of Choice. En eh, being in the auto, I eh, zit achterbak, in eh, mijn koptelefoon aan. En ik denk toen was ik tien, elf misschien, ik weet het niet meer. Maar dat luisteren en de hele plaat vond ik echt geweldig en weird en quirky en zo. Maar had je dat zelf uitgezocht of had je dat gehoord op de radio? Of had je moeder dat voor je Nee, mijn moeder zeker niet. Maar, sorry man. Maar nee, ik heb het ergens gehoord, gezien. En ja, als je uh, dat oude video met de rode hoeden op en met de whip en dan de vrouw met de sigaret in haar mond en de whip kraken en de <laughs> pak. En het was echt like, wow wat is dit? De flowerpot man. Ja, ja. Dus so, ja, Divo, dat plat. En dan nou, die zeker draaien dan. Ietsje later in mijn teenage years, my zus had a friend en hij was een grote, hij was sax player, saxophone player en hij was grote liefhebber van de band Oingo Boingo. Oingo Bongo. Met Danny Elfman. Ja. En dat vond ik geweldig. Het is een beetje ja, heel raar muziek, maar echt een beetje ja, echt eigenwijs en raar en valt. En, en ik vond het echt gek. En dan eh, komt de. En dan had ik ook heel slecht gekozen muziek. I mean, I think my allereerste concert was Brian Adams. You know? En the, naar de Monkeys Reunion Tour. became like 15, 16 was ik even zoekend of zo. En ik was op reis met mijn gezin en een andere gezin, de, de Michael was eh, een goede vriend van mij nog steeds. Hij was twee jaar ouder dan ik. We waren in eh, Costa del Sol. Aan een, <coughs> vakantie. En ik heb in een boekenwinkel ik gevonden tweedehands uh, paperback. En ik vond, hey, dat ziet er heel raar uit. en heet Sid Nancy. En er zit eh, een jongen met zwart spike hair en een leerjaars en een, eh, blonde meisje Suna aan de cover. Ja. wat is dit? Dus ik heb het gekocht en dan de vlucht terug naar de BS heb ik doorgelezen. En ik dacht, what is this? What is a sex pistol of zo? Ja. En ik zei, Michael kijkt me aan. Hij staat naast mij. Hij zegt, oh, vind je dat leuk? En ik zeg, ja, ik weet het niet. Wat, wat gaat het over? En hij zegt, ken je de sex pistols? Ik zei, nee. hij zegt, nou, eh, ik wel. Als we terug zijn in eh, New York... Eh, krijg je iets van mij. Oh, en hij had mij dan, uh, een cassette tape. Op één kant was Nevermind the Bullocks. Aan yeah. de andere kant was een band, Doctor and the Medics. En they were a sort of glam, sort of new wave band out England. and they have a heel tof cover from the song Spirit in the Sky. Hmm. Ken je dat? Uh, ik ken het wel inderdaad, ja. En dan... de grote Sex Pistols, ja. De Sex Pistols tape. En eh, <laughs> ik, heb this great memory of... Eh, ik zit weer in de backseat of my parents' car. Mijn koptelefoons aan, luisteren. And I was like, it begins met that marching, you know, the, uh, Holidays in the Sun begint uh, de plot. plaat. I thought, wow, dit is gek. En dan komen we op reis naar mijn, uh, in, in eh, nichtjes, eh, neef in, uh, in New Jersey. Ja. En we kwamen eraan en mijn nicht, nichtje was wat ouder dan ik. You know, en zij had haar eigen gezin en de kinderen, baby's. You know, en één baby had a teddy bear, heet Teddy Ruxpin. En Teddy Ruxpin was een soort van nieuw soort van teddybear waar je kan een cassette tape achterin doen. Oh. En dan gaat hij de verhaal vertellen. Oh, Oké, okay. en die bear. En ik heb dan de cassette tape <laughs> oh, afgehaald oh, en de Sex Pistols Nee, dat kan niet. <laughs> Eh, het was echt like een moment like, ja, dit, dit, dit En toen begon echt alles voor mij, echt de world te open voor mij. Ja. Michael, hij had eh, heel veel ervaring of eh, kennis from eh, Greenwich Village. En hij gaat in de auto in en hij noemde naar de Greenwich Village en 8th Street. Toen was het tijd met heel veel posterwinkels, t-shirtwinkels, platenzaken. Mm. En ik heb mijn, mijn, ouders, ik, zeg, ja, ik ga in de winkel in En mijn moeder zegt, ga je wat nieuwe kleding kopen? En ik zeg, ja, oké. En ze geeft maar een creditcard. <laughs> en ik ja? kom terug met al die Sex Pistols t-shirts en alle dingetjes. En ik zeg, wat is dit? En <laughs> begon ik, ja, toen dan krijg, pak ik een tandoos eh, van mijn vader. En zzz, Heel waar, ja. En eh, dingetjes in mijn hart doen en zo. Ja, het was... Dan, eh, dat was jouw punktijd. Dit was het begin van mijn punktijd. Ja. ja. Maar je had echt een hanenkam. Oh, een beetje paars, ja. echt punk. Ik ben naar mijn eh, senior prom met mijn hanenkam. Oh, te En, en, een smoking. <laughs> en je vriendin, eh, was die ook een beetje op... Eh, nou, ik had een vriendin toen, met, ook met Hanekom, maar ze was niet we waren niet meer samen tijdens de prom. Maar ja, ja. het meisje dat ik heb naar de prom gegaan met, zij was echt keurig en netjes. Ja? Het was heel dynamic, ja. Van de type waar ik ben opgegroeid muzikale. Ja, zeker komt er uit een... I was a big fan of California punk. Meer zo dan New York. Zo so bands net Kennedys de, Kennedys, de Circle Jerks, eh, Angry Samoans. Eh, those were echt mijn lief, The Dickies, mijn lief. Eh, ja? ik, was. Ik, Allemaal weg. Ja, het was net de later leven Kom ik tegen en de Stooges en oh, Television. Eh, maar dat oh. was voor jouw tijd eigenlijk. Eh, ja, je muzikale en, awakening. Eh. Ja, een paar my vrienden in de band were into The Cure en Bauhaus. Maar dat spreekt me niet echt aan. Ehm, maar ja, de Dead Kennedys. En I remember the first time I bought a cassette from Give Me Convenience or Give Me Death. En I put that on my cassette player, over here, my Walkman. Achter in de auto. En ik dacht, dit gaat te snel. Oh. Er, misschien iets verkeerd met die batterij. Het was zo snel. Ik wow. <laughs> En dan heb ik... Ik ga naar uh, platenbeurzen en dan eh, kon je, kon je toen vinden like VHS-cassetten van heel slecht opgenomen concerten van de Sex Pistols in oh, Texas. En van de... Uh, eh, Al die bootlegs. Uh, uh, de Kennedys in San Francisco. I mean, nu kan je alles... You know, Op het internet. vinden. Wat was echt tof was that period where uh, het was echt een ontdekkingsreis. We gaan de stad in, we gaan Manhattan in, we gaan naar de village en we gaan ik was zo, ik was heel groot fan van de Sex Pistols. En ik koop alles dat ik kon vinden, Sex Posters, t-shirts, buttons, uh, bootlegs. En ik had een groot poster van de eh, Great Rock and Roll Swindle. En ik had de plot. En ik zag al die foto's. En iemand zegt, ja, het is een film. so, wat? Dat moet ik zien. <laughs> Zo, so, zijn echt naar plek, naar plek, naar plek, naar plek om te vragen. Heb je dit? Die film, en, en het was bijna, ik denk, nergens te vinden. Nu heb ik het op CD, DVD of VHS, alles. Ja. Um, ja. Ik werk bij in Los Angeles bij Hotel de Chateau Marmont. En dat was waar John Belushi de OD'd. Mhm. En ik ah. wil daar echt werken. En kom ik tegen all my legendary, uh, all the legends van muziek en culture en music, film. Die kom je uh, daar tegen, ja? En ja. ineens was de Sex Pistols terug aan tour voor dit uh, Filthy Lucre tour, zoiets. Wow. En ik heb uh, kennis gemaakt met de vrouw dat was bezig met de Pierre. En ze was iedere dag in de lobby om cocktails te drinken, koffie te drinken. En we gaan aan de praat en zo. En ik zeg, ja, oh wow, eh, such a great, big, fan. Eh, vroeger een oh, groot <laughs> fan van Sex Pistols. Ze ja, wil je hem ontmoeten? Hij zei, ja, graag. Ja. <laughs> toen was ik uh, eh, 24, zoiets. En ze zegt, oké, we ik ben er later, we gaan wat roomservice bestellen, ik vraag voor jou. Ik was in de roomservice dienst. So it's belt for what? Birches and en coronas. Uh, sort of case of coronas. So ja. Zo, plastic bak, in ice, all these coronas, up een soort verheuvel Hovel Nard bungalow where they were uh, bezig. Yeah. En ik and there's it, you know, John Lydon, Paul Cook, Steve Jones and Glenn Matlock. Oh, yeah. And then the first thing I heard was Paul Cook, uh, over vroom, high, all these photos eigen naam tegen. Ja, ja. Why do I have to do this? And why doesn't Johnny have to do this? And iemand roept, because you're not Johnny. <laughs> so there's Johnny Rotten sitting at the table. And I'm like, holy shit. I was a big Public Image Limited fan as well. I'd yeah. seen them at Radio City Music Hall years before that. They played Holidays in the Sun. Oh, yeah, and I went out my dock. I was like, holy shit, that's a Sex Pistol number. and there's Johnny Rotten. And I said, take him, goeiedag. Yeah. My name is Joshua, your room service. Wil je een biertje? En hij zei, ja, give me a beer, whatever. So I open de corona forum en ik geef het aan. En hij gaat, gloek, gloek, gloek, gloek, gloek, gloek, gloek. En hij kijkt me aan en right in mijn gezicht. Hij goes, yeah. <laughs> what you would expect. en in mijn hoofd, ik dacht, wow. If I was 16, this would have been the coolest thing in the world. <laughs> Inspiring and conforming to them, shelling out our cold finger cash to fund the completion of their high rise egos. There will be no more theaters of war, no more cinemas of celluloid pain. No more carbon copy shopping streets of fat ass consumers suffering from diminished muscle mass no more websites wiping clean our consciousness. No more playgrounds for political savagery. And no more selling us choice when we realize that there is not much to actually choose from. bite their fingernails down to the cuticles. And without us, they will continue to be cannibals, but will have less meat to pick off the bone. providers of helplessness and the givers of hopelessness will be confronted by a new found silence. ben een heel groot fan van de Sex Pistols. Maar de Dead Kennedys hebben veel meer uitgesproken teksten. Eh, veel meer een boodschap. Tuurlijk, ja. Iets wat ik bij jou ook later dan terugzie. Dat je een soort van boodschap probeert uit te dragen. In ieder geval jouw visie probeert eh, eh, te delen met, met mensen. Ja, informatie. Ja. You know, it was, en ook, I mean, ja, yeah, like... like the Circle Jerks and stuff they about over culture. Keith Morris, the songer from the Circle Jerks, song over yeah what life was like in, in Southern California tune, the Republican uh, Reagan era, you know. Um, uh, the ik like oh what what happened here? hier? Waar zijn the basic? What is is for you jullie yeah. like? Yeah. And then yeah, there was. I remember there was a echt een tof program op uh, cable televisie, op eh, USA Network, uh, op de Night Flight. En dat was, they laat al deze rare video's laten zien en op allerlei verschillende alternative music. En op een avond zat ik daar met mijn moeder televisie te kijken en ik was, kwam tegen een documentary heet Another State of Mind. En dat was over de band Social Distortion en Youth Brigade. En dan gaat in, het, uh, in de uh, gele school, oude Amerikanen schoolbus een ritje maken, een eh, tour in Canada en de VS. En dan komt uh, in Washington DC bij de um, ehm, Minor Threat House met Ian McKay, die begon bij Minor Threat, later met Fugazi. He was a goede friend from Henry Rollins growing up. And it was sort of like this whole subculture ja. out there. en uh, voor mij was echt een big education over. Ja, ik heb eh, best wel wat ja, middelklaas, normale class opgegroeid. En te zien wat aan. En eh, ga je zoeken beyond de, baseball baseballfields en de shopping malls en de video arcades, which ik vind <laughs> nog steeds leuk. Maar muziek, iets in de muziek sprak me aan. En ik was geen, nou, eh, ja ik ben nog steeds een middle class Jewish boy, maar de muziek sprak me aan. Er was iets muziek. ik denk, de, attitude, er was humor in het En een beetje de dikke middelvinger naar uh, <laughs> stoffige mensen. Frank Zappa? Weet je, eh, dat is een heel goede vraag, Pim. Because Zappa, heel veel respect voor de man. Mm -hmm, Uitspokenheid, zeg maar. Ja, klopt, ja. Maar mhm. muziek niet echt. Oké. Okay. Maar mhm. er zijn heel veel bands, zeg maar, influenced by Frank Zappa. Ja, dat ik vind gek. Ja. So voor mij gaat het eh, vaak om de, de influencer. Who, ja. ja de bands that were influenced by. Ja, en dat, is, uh, Zappa hoor je vaak in like, Mr. Bungle, from eh, Mike Patton, uh, Faith No More um, dat soort gekke muziek. En dan eh, denk en dan, ik, heb, ik ga af en toe terug naar Zappen. Ik denk, ik moet er wat vinden. Oké, ja. Maar het, qua, ga ik er aanzetten thuis? Nee. Nee? Nee. Ja, nee. Hij heeft te veel gemaakt. te veel. En, hij heeft te veel. En te veel en het is heel verschillend allemaal. Ja, dat ook. De heel gitaarplaten moeilijk, vind ik eh, over het algemeen heel goed. Maar als je, ik, ik, ben ook opgegroeid door de tijd dat... Ehm, komt de stickers on de albums. Oh, parental advisory stickers. <laughs> ja, van ja, de, ja, eh, heet de PMRC, de Parental Music Resource Center. En dat was led by Tipper Gore. Tipper Gore is de, is de vrouw van Al Gore, who is de vice-president oh, voor, voor uh, Bill Clinton. Ja. En dat was echt van... De, I was like, yeah, what? Ik, ik, ben een groot liefhebber van freedom of choice, freedom of speech. Ja. En zeker als het gaat over kunst en muziek, zeg maar wat je wil. En het gaat om, ja, als muziek of kunst een invloed op wat mensen doen of mensen denken? Ja, ja. Zeker. Ja. Maar je hebt je eigen verantwoordelijkheid <laughs> om wat je gaat daar al mee doen. You know? Punk rock charges people up. Je gaat naar een punk festival, mensen gaan slamdansen, dingetjes wordt kapot gemaakt. en dan maar je, gaat dat energy gaat kwijt. Ja. En, en dat vond ik toen, en ja, ik ga niet vaak in de pit nu, maar, en ik, <laughs> maar toen was het, ja, ga je naar een concert en je ziet de mensen gaan echt ja. gek. Ja, dat is super leuk. klopt, ja. it's all bad. innocent, natural. You were drawn for the masquerade race and always wear a happy face. Close your eyes, that happened here. A big blue and white horse is near. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over die was eh, een beetje... Ik begon een beetje... I mellowed out a bit met de whole punk rock spullen. Maar dan... En dan ineens was grunge aan de buurt. Ja, ja, wat wil je? En, ja. en dat vond ik ook ja, voor mijn tijd. En gaat ik ja, Nirvana you know, luisteren. En Pearl Jam en Soundgarden alle andere benches. Um, ook de Beastie Boys from toen met... Uh, yeah, I, I, remember where I was when I got licensed to ill. Uh, uh yeah? <laughs> yeah? It was, uh, my, it was toen yeah, ik was 15, 16 jaar old. Yeah. En het was de tijdperk van all the Sweet 16s. Ja. yeah, je hoorde that in, over de American Sweet 16s. En er was een uh, meisje, Sharon Karp. En in plaats van een soort van goodie bag uit te delen at het end van de feest met wat, whatever snoepjes of zo in, ja. zij geeft iedereen een lijst. En je mag uitkiezen welke, ehm, was het cassette of CD toen? Ik weet dat weet ik niet meer. maar, een lijst. En je mag wat uitkiezen. En op de lijst was, ja, misschien iets van Madonna. <laughs> Bruce yeah. Hornsby in the Range. <laughs> He was doing the, that's the way it is. Yeah. Maar ook Beast Boys, license Ill. Oh. Every, ieder uh, eh, jongen at de feesten daar afgekozen. yeah? for your right to party. That was you know, uh, what, three Jewish middle class boys from New York City and Long Island, you know, being the most obnoxious people you could be. And that's who we were at that point. sprang us on. Yeah, yeah. And ja. it was mooi. And that. ja. jij kon je ermee identificeren ook. Zeker. Ja. Maar dat was... and and in the low van tijd is zo Beastie Boys mature as mensen en muzikalen. Ja, ja. then, dan gaan we... and then. heb ik ook you know, meegedaan. De tweede plaat, Paul's Boutique, is echt one of my favorite platen van alle tijd. Is zo mooi aan elkaar gezet en zo... Misty Boys, ja? Ja. Oh, en ook in Check Your Head, License to Ill, you know. Like, maar daar speelde ook Rick Rubin natuurlijk een grote rol in. Uh, het begin. ja. En maar dan ook door Public Enemy kom je, wel via MTV. MTV is ook een groot Heel belangrijk rol geweest, ja. ja, ja. heel veel meuk op MTV, maar er ook tussendoor wat ik gave numbers. En ja, oké, heb je dan Aerosmith samen met Run DMC with The Walk This Way. Ja, mooi. Maar dan zie je, oh, Run DMC, wat is dit? dit is echt tof. En de Beast Boys vinden hem ook tof. Oké, ik ga Raising Hell kopen. En dan heb je Raising Hell en dan hoor je al die andere tracks. En je denkt, wauw, wat is dit voor een <laughs> leven? Breakdan breakdancing was eh, om ons... Om, You know, wij, wij zag breakdancing in, eh, op de straat New York City. En dan toen, we, ja, toen we 13, 14, een paar jaar vroeger maar dan op de bar mitzvahs, you know, als je bent, uh, become a Jewish man. Mm -hmm. en gaat <laughs> allemaal proberen te breakdansen. Ja, nee, tuurlijk, kan niet. <laughs> Ja, tuurlijk kan niet. Maar iedereen in de beste Saturday suit, you know, even <laughs> op de floor even draaien. En dan je moeder zei, nee, niet doen. Maar dan kom je, dan, de, de link, er is altijd een link met punk rock en hip-hop. En rap. Ja, tuurlijk. En dan kom je de Public Enemy. Ja. En dan dat gaat dan ineens komt de band heet Rage Against Machine. Ja. I remember exactly where I was when my friend Michael again komt. Ja. Ik Goede vriend. Hij was eh, toen in uh, law school in Boulder, Colorado. En ik gaat hem eh, op bezoek. Ik denk toen woonde ik in Arizona was het. En hij zei, ken je Rage Against Machine? En ik zei, nooit van gehoord. and I set up the CD, and it was like, whoa, what is this sound? <laughs> Uh, it was uh, in college was like a, grote fan from the Red Hot Chili Peppers. Yeah, Ik had hem toen gezien op a Saturday morning. And in the names were, and here the Red Hot Chili Peppers. Yeah. And they come to vier on, and the first song, was ik played the song Me and, me, me and My Friends. and dan began Me and My, Me and My, Me and My, my Friends. and then it was a playback. So they just started thrashing <laughs> themselves yeah, around, course, smashing yeah. instruments, yeah, doing nothing, pretending like they were playing. No. And I was like, "What is this now?" <laughs> you know, fun again that was sort of obnoxious kind of <laughs> music, but oh, with that funk and the bass and the movement and people dancing and laughing and so, and it was like I was so grote fan. Everything up until Californication yeah. van Loke. Ik vind, ex-socket, toeval op YouTube een nieuw clip van hun. En ik denk, fuck off. <laughs> Ga maar stoppen. Nee, ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, you know. Te commercieel of zo. Ja. Nee, het is te saai. Te saai. Het is gewoon Er zit geen ontwikkeling meer in. Nee, en toen met, met Blood Sugar Sex Magic... Wat een prachtig, top album. Again, Rick Rubin. Maar iemand had gezegd tegen Anthony Kiedis... Jij kan zingen. Ja. Nee, jij kan niet zingen. Jij bent een white boy rapper. Just doe jouw shtick en het is goed. Maar ja, wat jij zegt, eh, Dick, is geen development. Of voor mij misschien ik weet het niet. Maar als ik zie jonge mensen dat zijn grote fans van Chili Peppers, ik zeg, oh, yeah. ken je, eh, you know, uh, eh, the Uplift, Uplift Mofo Party Plan album? Ken je Freaky Style? Ken je deze album? Nee, nee, nooit van gehoord. Mother's Milk? Nooit van gehoord. <laughs> Please go back. Go back. Trace it backwards. zelf eigenlijk een, dichter spoken word eh, artiest. Ja. Maar die had je in de punktijd ook. Je had John Cooper Clark, je had nou, in de reggae Linton Kwesi Johnson, die eigenlijk ook een soort ja, dichtkunst eh, eh, bedreven op muziek luister je daar ook naar? Of heb, heb je daar überhaupt naar geluisterd? Mm, nu wel, Lynn Crazy Johnson wel. John Cooper Clark heb ik geprobeerd, maar pak me niet. Voor een of andere reden. heel Engels, maar... Ja, ik... it. Charles Bukowski was the first poet that really me aan. Ik en dat via uh, Chili Pepper Song. In uh, eh, Blue Sugar Sex Magic. Eh, ik denk het Sir Psycho Sexy of weet niet welke liedje. Anthony Kiedis raps like... I sit on my I sit on my porch because I forgot my house key. I pick up a book and I read Bukowski, and I was like, "Oh, what is that?" Mm-hmm. And then toen was it a reis And was it in City Lights Bookstar eh, from Lawrence Ferengeti at the Beat Generation. Is the act the hub from the Beats mm-hmm. in the North Beach in San Francisco. And I saw a book by Bukowski. En ik oh yeah, that's Bukowski. Toen heb ik het niet gekocht. Maar was ik terug in Albany, New York, bij mijn university. En ik ga naar een tweedehands boekwinkel, Nelson's Books. En daar was een oude meneer John Nelson achter de balie daar. En eh, hij had allerlei Bukowski's en alles van Black Sparrow, which is the publisher van John mm. Martin van Bukowski. En we begon met hem te praten en ik heb een boek gekocht, uh, Last Night of the Earth Poems. En in één uur al gelezen. En dan volgende dag terug naar hem go, heb je meer van dit? En het was echt like, voor een of de andere reden that was the first poet who I was able to get into. En um, niet Kerouac, you know, niet de beat per se. Ik hou meer van Ginsberg dan Kerouac, maar... En niet per se Burroughs. Ik vind de, de, lifestyle van deze mensen indrukwekkend. <laughs> Maar niet per se, de, de tekst spreekt me niet persoonlijk aan. Ja, ja, ja. Maar via Bukowski, hij schrijft en gedichten over andere schrijvers. Over ja. andere kunstenaars en ja. how they went crazy or how they died. Dus so Federico Garcia Lorca, Henry Miller, Hemingway, uh, Arthur Rimbaud, uh, Verlaine, you know, the French Romantics. And that was my. I got more education from Bukowski than from my <laughs> professors in university. So I would go to them and say, Have you ooit gehoord from Charles Bukowski? No, nooit from gehoord. <laughs> Oké. Okay. En, en, eh, en dan met die ontdekking van Bukowski of zo en wat pers personal upheaval in my life in university, waar ik heb helemaal, ik vond toen op een moment dat fraternity lifestyle echt niet meer leuk. Het was echt te veel drank, drugs, bad choices with, en dingetjes en, <laughs> meisjes en stuff. Eh, sort of retreated into my own world. En dan mm. begon dus ontdekkingsreis naar literature. En Eastern mm. philosophy en dingetjes, that de Dostoevsky en you know, uh, all that sort of Schopenhauer en dingetjes. Het was heel belangrijk voor mij. Het soort voor a lot of it's, yeah, not sound dramatic, maar it saved my life. Ik was echt in een diep depressie gekomen in mijn universiteit, waar wat ik net zeg over soort mhm. stomme dingetjes. Ja. Yeah. And reading really saved me. I am 100% a person who admits to kind of putting on another man, walking in another man's shoes to mm-hmm. garner that experience. Kind of wear your experiences on your sleeves, ingest it, flush it out with the day that there will come a period where you will yeah, another cliché. find your eigen stem, find your own voice. Kind of live through it, kind of garner that life experience. Ik had dat nodig. Je neemt iemand als voorbeeld en dan ga je je eigen ja put on that long black jacket and go to the bars and hang out with the wrong people. Well, not per se wrong people, maar mensen dat... Ander soort mensen, I was a clean-cut middle-class Jewish boy who had, you know, yeah. whose mommy and daddy still had to pay the rent. And I was hanging out with mensen that had it wel ex-fire leven. Je moet eerst je rugzak vullen met allemaal kennis, ervaring, belevenissen... om zelf ook een, een keuze te worden en iemand te, zijn. Ja, ja, ja, dat hebben we 100%. En... Maar zou je in Amerika er niet veel meer verschillende eh, rolmodellen voor je zien of zo? Of? ik ben heel benieuwd naar je overstap naar Nederland. Nou, de role models toen in Amerika, ja, dat is Hollywood en celebrity en... Ja, maar ook al die punk eh, punkbands, al die bands en zo. maar daar moet je op zoek naartoe. That's, not, that's not giving you on a silver platter. I mean, MTV had ook 120 eh, minutes. De zondagavond alternative twee uurtjes. Mhm, maar voor dat ja, dus voor dat, om 11 uur, speelde Young Ones. Twee episodes, Rick Mayall. Oh ja, and, te know, gek. Adrian ja, ja, that was like, wow, what is this? en dan kijk je naar de Young Ones en dan ineens komt Motorhead en Damned in. En dan praat in een taal en je denkt, je, al de references niet. Je denkt, <laughs> hoe gaat dit over? maar het is echt zo so funny en tof. En het, eh, ja, maar dat is eh, echt Engels. ja, eh, ja. Ik, ik, ben niet per se een huge Monty Python fan. Ik vind het grappig. Mhm. Maar ik ben een very big stand-up comedy fan. En stand-up comedy, when we talk about poetry, if we do talk about poetry. Mijn voorbeelden, my biggest heroes are more stand-up comedians than zeg maar poets. Oké. het gaat ook om taalgebruik, taalgebruik. En how you phrase things and, and throw down a punchline. You know, in, fucking in mijn gedichten, my, our drummer Lars in de band, hij zegt, je, hebt altijd een punchline in je, in je, in je poëzie. Ja, dus altijd dat laatste zinnetje probeer ik alles hmm. te wrap it up, zeg maar. maar stand-up met comedian is toch heel wat anders? Die gaat meer om de humor om, eh, ja, en niet op de hmm. punchlines of zo? Of is nou, wel, punchline is de humor punchline is the humor. That is the punchline is the soort for the wrapping up the joke. The joke has a build-up en dan gooit je de punchline. en dat is de moment waar je eraan gaat. En dat zie je als een gedicht wel, ja. ja, nou, ik heb ook stand-up comedian... Oh, eh, ik stand-up comedy uitgeprobeerd een paar jaar geleden. Mhm. Maar ik vond er helemaal niks. Ik vond het publiek niks. Ik vond hoe je moet ervoor voorbereiden niks. ik lees poetry off of papier. En tussenin kan ik wat misschien probeer even grappig te zijn. Ja, of, ja. Wat is het wat grappig, uh, eh, wat grappigs in een gedicht? Ja. Oh. You know, um, cynicism of sarcasm zeker. Is ja. veel mm. sarcasm in wat ik schrijf. Zodat ik heb eh, voor mij, mijzelf een manier gevonden om dat allemaal samen te brengen. Soms uh, vroeger okay. noem ik mezelf als een stand-up poet. Hey, kids. It doesn't matter what you are punks, skins, rastas, mod, rockers, Keith Tigran, even. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild eyed loner at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're riding on the last freedom moped out of nowhere. And we haven't even told our parents what time we're coming home.